Kees met het NOS-journaal. In Delft is een man gewond geraakt door een politiekogel. Volgens een woordvoerder van de politie bedreigde hij ambulancepersoneel met een mes. De situatie liep zo uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag om een schot te lossen. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. Juist afgelopen avond werd bekend dat zorgpersoneel dat slachtoffer is van agressie binnenkort makkelijker anoniem aangifte kan doen. Aan de aangifte wordt een nummer gekoppeld dat niet is te herleiden tot degene die aangifte doet, zo heeft minister Opstelten in de Tweede Kamer gezegd. De naam en het adres van de bedreigde persoon moet in alle gevallen geheim blijven. Vorig jaar kreeg driekwart van, het ziekenhuis, van de ziekenhuismedewerkers te maken met agressie of geweld. Zo'n 95% van hen deed geen aangifte. Vaak speelde daarbij angst voor een tegenreactie van de dader een belangrijke rol. In Limburg zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken. De VVD wil niet verder praten met CDA, PvdA en GroenLinks. De liberalen zien er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken. De verschillen in benadering waren te groot, zo schrijft de partij in een verklaring. CDA-informateur Van Helvert gaat nu met CDA, VVD en PVDA gesprekken voeren over hoe het nu verder moet. Limburg heeft een demissionair college sinds vorige maand de coalitie van PVV, CDA en VVD ten val kwam. In Tunesië is in een proces tegen de verdreven president Ben Ali de doodstraf geëist. Volgens de openbaar aanklager verdient hij die straf voor zijn rol bij het hardhandig neerslaan van de protesten tegen zijn bewind. Daarbij kwamen meer dan 300 mensen om. Ben Ali is zelf niet aanwezig bij het proces. Hij vluchtte tijdens de opstand naar Saoedi-Arabië. De protesten in Tunesië begonnen eind 2010. Ze bleken het begin te zijn van de Arabische lente, waardoor ook in Egypte en Libië de politieke leiding werd verdreven. Het weer vannacht is het zwoel met temperaturen van 13 tot 17 graden.